Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry reist dinsdag naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. De Verenigde Staten willen zo hun politieke en economische steun benadrukken. Het Westen heeft Rusland de afgelopen dagen vooral gedreigd met economische sancties... als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar minister Timmermans zei in Nieuwsuur dat hij hoopt dat het zover niet komt. Sancties en Russische tegenmaatregelen zullen ook de Europese Unie treffen en daar zal uiteindelijk iedereen onder lijden. Rusland heeft militairen naar de Krim gestuurd, een gebied waar veel mensen van Russische afkomst wonen. Moskou heeft dat officieel nooit bevestigd. Wel heeft president Poetin in een telefoongesprek met bondskanselier Merkel gezegd dat de Russische maatregelen volkomen passend zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen om naar delen van Oekraïne te gaan. Met name de Krim wordt genoemd als onveilig gebied. Verder schrijft het ministerie dat reizen per auto na zonsondergang gevaarlijk is. En ook wordt gewaarschuwd voor alle vormen van criminaliteit en mogelijke terreuraanslagen. Bij terreuraanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zaterdag zeker 85 doden gevallen. In de stad Maidagura vielen 46 doden toen kort na elkaar twee bommen ontploften. Op het platteland vielen 39 doden toen gewapende mannen vuurwapens en granaten een dorp aanvielen. De acties zijn vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Met name de aanslagen in de stad worden gezien als een tegenslag voor president Jonathan. Hij leek de terreurgroep te hebben teruggedrongen naar het platteland. Vorige week vielen nog tientallen doden bij een aanval van Boko Haram op een school in Nigeria. In Zaandam is een nog onbekende man doodgevonden op straat. De politie zegt dat hij waarschijnlijk is doodgestoken. Er zijn berichten dat de man eerder ruzie had met een vrouw. Of die iets met de steekpartij te maken heeft is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak nog. Het weer, vannacht gaat het regenen. Morgen is het eerst grijs en nat met veel wind.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 Ik neem je mee, Ey, eh eh hey, ey. Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk de wereld, zeg me wat je wil. Staren hoort de stil van.